Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het proces voor het Joegoslavië-tribunaal tegen Radko Mladic is voor onbepaalde tijd geschorst. Rechter Ori besloot dat na afloop van het voorlezen van de openingsverklaring van aanklagers gisteren en vandaag. De aanklagers hebben een groot aantal processtukken te laat overhandigd aan de verdediging. Daardoor hadden de advocaten van, van Mladic onvoldoende voorbereidingstijd. De rechters komen zo spoedig mogelijk met een beslissing over de vraag wanneer het proces verder gaat. GroenLinks-kiezers zien het liefst Jolande Sap als lijsttrekker. Volgens een peiling van Maurice de Hond heeft 56% van de achterban een voorkeur voor Sap... tegen 23% voor uitdager Tovik Dibi. Bij het CDA gaat de strijd nog steeds tussen Siebrand van Haarsma-Buma en Mona Keizer, zegt de Hond. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het vijfpartijenakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting. Daarnaast worden ze verplicht hun spaargeld bij het ministerie van Financiën te stallen. De kans is groot dat ze dan een aanzienlijk lager rendement krijgen dan bij een gewone bank, zegt de VNG. Psychiatrisch patiënten zijn veel vaker slachtoffer van geweld dan gemiddelde Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek. Ze worden vaker geconfronteerd met mishandeling, bedreiging en woningdiefstal. In veel gevallen is de dader een bekende. Psychiatrische patiënten plegen ook vaker zelf geweld. In de VS zijn voor het eerst meer baby's van etnische minderheden geboren dan van blanke Amerikanen. In de twaalf maanden tot juli 2011 was 50,4% van de baby's gekleurd. Twintig jaar geleden was het aandeel baby's van minderheden nog 37 Latino's zijn de grootste minderheid in de VS. Ze zijn gemiddeld jong en daardoor is het geboortecijfer in die groep hoog. Het weer, zonnig in de loop van de middag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.